De club daar heeft besloten dat bedrijven zoals Google en Facebook... belasting van minimaal 15% gaan betalen. Nu betalen ze amper belasting. Volgens de Duitse minister van Financiën zorgt dat ervoor dat het moeilijker wordt om belasting te ontwijken. Tax evasion will be more difficult for big companies all over the world and especially the big tech giants will have to pay their fair share. Vandaag gaan de meeste leiders van Rome door naar de klimaattop in Glasgow. Drie mannen uit Almelo zijn gisteravond opgepakt na gedoe na en tijdens de voetbalwedstrijd Heracles Almelo tegen Ajax. De drie werden buiten het stadion opgepakt voor openlijke geweldpleging. Volgens Heracles lag het aan een groep Ajax-supporters die provocerend gedrag toonden richting de aanhang van Heracles. Er is ook in de politiek veel kritiek op het wangedrag en de rellen in het betaald voetbal van de afgelopen weken. Bij, de Brabantse roof, bij het Brabantse roofpogenpark in Diezen wordt een Amerikaanse zeearend vermist. Homer, zoals de arend heet, vloog na een plotselinge windvlaag weg. De verzorger van de vogel maakt zich zorgen. Homer is slechtziend en kan niet zelfstandig overleven. Hij roept mensen op wanneer ze Homer zien hem niet zelf te vangen, maar het park te bellen. En het is Halloween, dat betekent dus dat er volop wordt gegriezeld vandaag. De Amerikaanse feestdag wordt elk jaar populairder en de feestjes springen als paddenstoelen uit de grond. Organiseren van een Halloweenfeest is dan ook big business. We merken in de aanvragen voor offertes merken we echt een spectaculaire stijging van het aantal eh, aanvragen voor Halloweenfeesten. Van kleine buurtfeestjes tot eh, grote bedrijfsfeesten van 5, 6, 800 tot 1000 mensen. Ook de griezelacteurs zijn druk bezet. De maand november is hartstikke druk. Oktober dan begint het al, maar eh, november zit ook gewoon bomvol tegenwoordig. Waar je vijf jaar geleden een enkel evenementje had, heb je nou maanden werk. Ja. oktober zit ik helemaal volgeboekt inderdaad. Elke eh, weekend eh, drie dagen in de week. En dan nog het weer. Nu nog droog, maar in de loop van de middag trekken er stevige buien over het land met kans op zware windstoten. Het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De weg is daar dicht, dus je moet via de A4 en de A10 richting Amsterdam.